12 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Gebouwen in België hebben per ongeluk op de website van een vastgoedbeheerder van de overheid gestaan. Dat ontdekte de Vlaamse krant morgen. De documenten werden pas offline gehaald nadat de krant ze had ontdekt. Op de website stond informatie over verschillende zwaar beveiligde EU-gebouwen... waar regelmatig Europese ministers en regeringsleiders bijeenkomen. Ook was er informatie te vinden over de beveiliging van de Brusselse rechtbank... en stonden gedetailleerde plattegronden van diverse Belgische gevangenissen online. Hongarije heeft 36 Kroatische agenten teruggestuurd naar hun eigen land. Ze werden gisteren opgepakt omdat ze vluchtelingen door Hongarije begeleiden. Ze waren gewapend en hadden de vluchtelingen illegaal Hongarije binnengebracht. Ook de machinist van de trein, waarmee ruim duizend vluchtelingen op weg waren naar Oostenrijk, werd opgepakt. De meeste van de circa 14.000 vluchtelingen, die gisteren door Kroatië bij de grens met Hongarije werden achtergelaten, zijn inmiddels in Oostenrijk aangekomen. De moeder uit een Helder, die sinds gisteren werd vermist, is weer terecht. De vrouw en haar drie kinderen zijn volgens de politie in goede gezondheid teruggevonden. Het is niet bekend waar ze zijn gevonden. De vrouw was gisteren met haar kinderen, twee jongetjes van twee en drie... en een meisje van twee maanden, vertrokken uit de instelling waar ze verbleef. politie sloeg alarm omdat de vrouw geen spullen had meegenomen voor haar kinderen. ABN AMRO heeft de nevenfunctie van financieel directeur Kees van Dijkhuizen bij de koninklijke familie geheim gehouden. Dat schrijft de Volkskrant. De bank wist van zijn bestuursfunctie bij de financiële holding van de Oranjes, maar stond een bewijzen van grote uitzondering toe om dat geheim te houden. Informatie zou te veel de privésfeer van de koninklijke familie raken. De stichting waarvoor Van Dijkhuizen werkt houdt onder meer toezicht op het vermogen en wikkelt de erfenissen van leden van de Oranjes af. Het weer, hier en daar valt nog een bui, maar later vandaag blijft het droog. Dan breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 17. Morgen iets meer zon, maar met 16 graden wel iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Laren en de afrit Bunschoten 6 kilometer.